wel een sterk gevoel. van wat nou is de boel maar de boel. Om te dansen en te chansen. Ach, je weet wat ik bedoel. Maar je denkt dan waar moet ik alleen? Nou waar ga ik in mijn eentje nou heen? Maar wel rampel, hier geen rampel, hier staat er nog. 到底还